Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump is aangekomen in Japan voor een vierdaags bezoek aan het land. Hij zal er onder meer als eerste buitenlandse staatshoofd langsgaan bij de nieuwe keizer. Verder gaat Trump mee golfen met premier Abe... en mag hij een prijs uitreiken bij een sumo-wedstrijd. Het bezoek zal ook in het teken staan van de handel. Japan en Amerika onderhandelen over een nieuw handelsakkoord. Tokio wil voorkomen dat Trump, net zoals bij China... sancties instelt op bijvoorbeeld de auto-industrie... om verandering af te dwingen. In Afghanistan proberen 300 hulpverleners te voorkomen dat een eeuwenoude minaret instort. Het fundament kalft af doordat de rivier die daarna stroomt buiten zijn oevers is getreden door hevige regenval. Een voet van de minaret uit de 12e eeuw staat al in het water. De toren staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Bezoekers van het eerste reunieconcert van de Spice Girls... klagen op sociale media over de slechte geluidskwaliteit. Je kon amper horen welk nummer er werd gezongen in het stadion in Dublin, zeggen fans. volgens Britse media barsten sommige fans van teleurstelling in huilen uit... en gingen er flink wat mensen voortijdig naar huis de Britse meidengroep die doorbrak in de jaren 90 speelt de komende tijd nog 12 keer, onder meer in Cardiff. En wisselend succes voor de Nederlandse voetballers in de buitenlandse bekerfinales. Arjen Robben bekroonde zijn periode bij Bayern München met het winnen van de dubbel. Bas Dost en trainer Marcel Keizer wonnen met Sporting de beker in Portugal. Doelman Jasper Sillissen verloor zijn laatste wedstrijd voor FC Barcelona. Valencia was in de bekerfinale te sterk met 2-1. Het weer nog, vrij veel wolkenvelden en het noorden kan wat regen vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag is er vrij veel bewolking met vooral in het noorden kans op wat regen.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 Show me a piece, a piece, piece of your love. I need a piece. da down, down. break down the apron and wait. If I can't down the eighth and then wait. Take a break. things this world provides us, I win. It gets exciting, exciting. Diamond in the rough, don't you ever stop shining, stop shining. It's only you that, it's only you that I'm wanting. It's only you that I It's only you that I'm wanting. I'll hold you down, believe me. I'll hold you down if you want it. It's only you that I like. It's only you. It's only you that I like. It's only you that I'm wanting. It's only you that I ride. It's only you that I'm wanting.